Jelle Seubring met het NOS Journaal. Demissionair premier Rutte zegt dat zijn vierde kabinet is gevallen... omdat de coalitiepartijen het niet eens konden worden over het asielbeleid. Volgens hem hebben de vier partijen samen geconcludeerd dat er geen akkoord mogelijk was. Het ontslag van het kabinet is schriftelijk ingediend bij de koning. Die komt terug van vakantie en wordt de komende dag bijgepraat door Rutte. CDA-leider Hoekstra vindt de val van het kabinet niet uit te leggen. Hij is bang dat de asielproblemen nu juist groter worden. Demissionair vicepremier Schouten van de ChristenUnie spreekt over een heel zwaar moment. D66-leider Kaag noemt de val van het kabinet betreurenswaardig... maar zegt ook dat het niet anders kon. Oppositiepartijen reageren kritisch, maar ook optimistisch. Veel partijen willen snel nieuwe verkiezingen... zodat er een nieuwe coalitie gevormd kan worden. Volgens de kiesraad zijn verkiezingen op zijn vroegst in november. De Verenigde Staten hebben hun laatste voorraad aan chemische wapens vernietigd. Het ging onder meer om raketten met zenuwgas. Eind vorige eeuw sloot de VS samen met ruim 160 andere landen een verdrag voor een verbod op chemische wapens. Daarin staat dat uiterlijk in september van dit jaar alle voorraden vernietigd moeten zijn. De organisatie voor het verbod op chemische wapens is blij dat de VS nu alle voorraden vernietigd heeft... maar waarschuwt dat de wereld op zijn hoede moet blijven voor chemische wapens. Piekbelaster Olam Food Ingredients in Koog aan de Zaan... belooft zijn uitstoot van ammoniak drastisch te beperken. In 2028 moet de uitstoot zijn teruggebracht tot 4 ton. In 2020 was het nog 260 ton. De milieuorganisatie van Johan Vollenbroek procedeerde tegen het bedrijf... en noemt de beloofde vermindering een heel grote stap. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13... Overdag wordt het tropisch warm met zo'n 30 graden op de Wadden tot 34 graden in het zuiden. Later op de dag wel kans op een kleine onweersbui.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 Acting like you shy. Shut it, save it, keep it, pushing while you beating run the bush and knowing you want all this woman. and Teddy's. ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Come on. Yeah. Come on. Yeah. Come on. Yeah.